Zo kunnen er hulpgoederen naar de Palestijnen worden gebracht. Egypte reageert ermee op de Israëlische aanval van gisteren op een scheepsconvoi, waarbij zeker tien doden vielen. Vanuit Malta is een ander schip met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Het hoorde eigenlijk bij het konvooi van gisteren, maar kreeg pas later toestemming om te vertrekken. De Israëlische marine zegt dat ook dat schip zal worden tegengehouden. Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de anti-kraakwet. Een meerderheid van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP stemde voor. Dat betekent dat kraken waarschijnlijk later dit jaar verboden wordt. Krakers kunnen dan een gevangenisstraf krijgen van maximaal een jaar. De linkse partijen vinden het kraakverbod onbegrijpelijk en zeggen dat er weinig draagvlak voor is. De politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden in verband met de gewelddadige dood vorig jaar van een echtpaar uit Vollenhoven in Overijssel. Eerder was de zoon van het echtpaar al opgepakt, hij zit nog steeds vast. De nieuwe verdachten zijn 28 en 34 jaar en komen uit Emmen. Het is niet duidelijk of ze de opgepakte zoon van het echtpaar uit Vollenhoven kennen. Atoomfysicus Jacob Kistenmaker is overleden. Hij geldt als de beroemdste kerngeleerde van Nederland en stond aan de basis van de ultracentrifuge-techniek voor het verrijken van uranium. Kistemaker had ook andere interesses, zo was hij conservator van het Tijlersmuseum in Haarlem. Jacob Kistemaker is 93 jaar geworden. Eredivisieclub AZ wordt overgenomen door een groep ondernemers uit de omgeving van Alkmaar. Die neemt voor 15 miljoen euro zowel de club als het stadion over. De curatoren van DSB Beheer hebben verder afspraken gemaakt om de schuldenlast van AZ te verminderen. De club wil met een lagere begroting mee blijven spelen in de top van de eredivisie. Het weer.